De bewoners van het verzorgings- en verpleeghuizen zijn over het algemeen positief over de zorg die ze krijgen. Wel vindt zo'n 40% dat de zorg gehaast gebeurt en dat er weinig ruimte is voor een praatje. Op de IJssel bij Zutphen ligt een groot Duits binnenvaartschip klem. Het schip zit vast tussen de pijlen van een brug en een andere boot. De schipper wilde onder de brug doorgaan, toen bleek dat het water te laag stond. Daarop probeerde hij terug te varen, maar toen kwam het schip dwars te liggen. Twee sleepboten proberen het schip vannacht vlot te trekken. Het scheepvaartverkeer op de IJssel bij Zutphen is voorlopig gestremd. De ACO Literatuurprijs gaat naar Marente de Moor. De schrijfster won de prijs van 50.000 euro voor haar roman De Nederlandse Maagd. Over een jonge schermster in het Duitsland van tussen de twee wereldoorlogen. Volgens de jury onder leiding van oud-minister Heers Ballin is het een subtiele en zinnelijke roman met een zeggingskracht die ook nu nog relevant is. De winnares Marente de Moor is een dochter van Margriet de Moor, die de prijs in 1992 won. Bonaire krijgt komend jaar anderhalf miljoen euro extra. Dat heeft minister Donner toegezegd aan het eilandbestuur. Het geld is in eerste instantie bedoeld voor het onderhoud van wegen en gebouwen. Donner, die met koningin Beatrix op Bonaire is, erkende dat de eilandbewoners sinds vorig jaar oktober lijden onder flinke prijsstijgingen. Bonaire werd toen een speciale gemeente van Nederland. Het weer, vannacht is het helder, het is dan een graad of 9. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen.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 honey, bring it close to my lips, yeah. I honey, bring it close to my. honey, bring it close to my lips, yeah. honey, bring it close to my. honey, bring it close to my lips, yeah. honey, bring it close to my.